Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Velen zijn er slecht aan toe. De branden ten westen en noordoosten van Athene hebben al veel schade aangericht. Onder meer de heuvels bij Kineta en de badplaatsen Mati en Rafina zijn getroffen. In twee regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Bewoners zijn op de vlucht geslagen voor het vuur. De Griekse premier Tsipras heeft een bezoek aan Bosnië ingekort vanwege de branden. Nog 10 tot 15 zwangere vrouwen die meededen aan een onderzoek van het Amsterdamse UMC... weten nog niet hoe het met hun ongeboren kind zal gaan. Dat heeft de hoofdonderzoeker gezegd in Nieuwsuur. Afgelopen dag werd bekend dat het UMC per direct is gestopt met een onderzoek naar een middel dat de groei van de ongeboren baby moet stimuleren, omdat er opvallend veel baby's na de geboorte overleden aan longproblemen. De oudste veteraan van Nederland, André Dupont, is overleden. Dat meldt de kerk in Vlaardingen waar hij lid was. André Dupont was 105 jaar oud. Voor zijn inzet tijdens de mobilisatie in 1939 en 1940 werd hij onderscheiden met het Mobilisatie Oorlogskruis. In april werd hij ook nog geridderd en dat was voor het vrijwilligerswerk dat hij tot hoge leeftijd deed. Vanwege de hitte blijven de komende dag in Amsterdam 12 bruggen dicht. Door de warmte is het metaal in de constructie uitgezet, waardoor de bruggen vastzitten. De scheepvaart wordt omgeleid, de pleziervaart kan vaak wel onder de brug door. Volgens de gemeente Amsterdam zijn de problemen ontstaan doordat het langdurig extreem warm is. De bruggen werden gekoeld met water uit het gracht, maar dat helpt niet meer. Het weer warm met brede opklaringen. Temperatuur daalt niet verder dan 19 tot 16 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Overdag flink veel zon en op veel plaatsen boven de 30 graden. Aan de kust is er kans op een verkoelende zeewind.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 Wake me up if I'm dreaming.